die diepe stem en die heldere stem van eh, die Ilse de Lange. Il Muvrini, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Het zal zijn I Muvrini. Uh, eh, Curigago, zo heet zijn cd. U weet, ik ben eh, verzamelaar van wereldmuziek. En deze cd heb ik pas geleden gekregen. Stamt overigens uit 1995, maar dat vind ik helemaal niet zo erg hoor. Imaginini, zo heet dit nummer. Door deze Spaanse jongen gezongen. Era pesa appena un doio udoio viaggio E ti ingorga cena in fondo di coraggio la Stasera barberie una nutta da sana Chiedo nostalgie, speranza lontana Facciano tanto così, facciano tanto così, tutto d'ora vate qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. bugie da un rosulore stasera un rispetto a cerchia della montana torna un nudo petto la voce bubulana faccia notte due tu sì faccia notte due tu sì un dottore va te qui contro una guerriglia di, contro una guerriglia di, contro una guerriglia di.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 De vakcentrale FNV roept werknemers op om woensdag actie te voeren voor het recht om met 65 AOW te krijgen. De actie duurt precies 65 minuten en begint om 5 voor 12 ochtends. Werknemers kunnen dan samenkomen om hun hart te luchten over de plannen van het kabinet, zegt de bond. Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar. Het protest rijdt er woensdagochtend mogelijk ook geen openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In eerste instantie wilden de bus- en trambestuurders alleen later op de ochtend een korte werkonderbreking houden. Maar omdat de directies niet meewerkten, besloten de FNV-bonden om woensdagochtend tot vijf over half negen helemaal niet uit te rijden. De OV-bedrijven stappen naar de rechter. Het kortgeding dient morgenochtend. De politie heeft vannacht in Kesteren in Gelderland een man aangehouden die op een politieman was ingereden. De man negeerde op de N320 bij Liende een stopteken en reed zich vervolgens klem in een doodlopende straat in Kesteren. Toen een agent op hem afliep gaf hij gas waarna de politieman nog net op tijd kon wegspringen. Aan de hand van het kenteken kon de automobilist later alsnog worden opgepakt. Op het bureau bleek dat hij te veel had gedronken. De coöperatie van de Plus-supermarkten willen een tegenbod uitbrengen op Super de Boer. De Sperwegroep wil onder voorwaarden 30 cent per aandeel meer betalen dan Jumbo, dat vorige maand 4,20 euro per aandeel bood voor Super de Boer. De voorwaarden van de Sperwegroep hebben onder meer te maken met de financiering van de overname. Super de Boer onderzoekt het voorgenomen bod. De eigenaar van Super de Boer, het Franse casino, gaf vorige maand aan positief te staan tegenover het bod van Jumbo.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 Techniek Daan de techneut der techneuten in Zandvoort en zeer wijde omgeving. Natuurlijk kunt u verzoekplaatjes aanvragen via goldencfm.casema.nl en wij zullen proberen ze zo spoedig mogelijk voor u te draaien. Just when you, you need me so You won't regret I'll come back begging you Won't you forget Welcome love stop. you Till someone's there to show the way to lasting love. Like the sun it shines, endlessly it shines. You always will be mine if eternal love. Whenever love went wrong, ours would still be strong. Goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe live uitzending van eh, Golden CFM. En eh, ja, voorlopig de laatste keer eh, met Daan. <laughs> Ja, je moet twee keer met mensen zonder mij doen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat kan eigenlijk niet. Ah, nee, dat kan niet. Dat Daan, gaat naar Turkije. Lekker. Helemaal niet goed voor hem, want het is allemaal all-in. Dat gaat helemaal verkeerd. <laughs> Waarom nou? Nou, nou, ik ken jullie een klein beetje. Er gaan nog, <laughs> oh, Je bent niet de enige die gaat. <laughs> Oké. hey, maar waar hebben we naar geluisterd, Job? De, eerste twee we hebben De eerste twee nummers die wij draaiden waren eigenlijk eh, in de jaren 60, eh, 70 twee herkenningsmelodieën van eh, twee piratenstations. De eerste was Radio Caroline en dat was het nummer Caroline van de Fortunes. Een Britse popgroep die voornamelijk in de 60 en 70 jaar behoorlijk succes had. En de tweede was Everlasting Love van The Love Affair. En eh, dat is eh, eh, officieel door Leo Blokhuis professor in de tenminste noemt hij zichzelf, in de popmuziek bekendgemaakt dat, hij, dat dit nummer de meeste hitnoteringen in de top 40 heeft gehad. Zo, doe maar. Het is, uh, verder is het geen echt een, zegt een, een, een, een kraker, maar een heleboel mensen hebben het op het vinyl en later ook op de cd gezet. Ah, klonk lekker. Ja, eh, lekkere muziek. Eh, eh, wordt u lid van Veronica. Dat werd een... Uh, Wordt lid van Veronica. Okay. We gaan door met een Nederlandse groep Q65 uit het Haagse. uit de jaren 60. En ja... Een ruwe, blanke pit, maar ook bewust lelijk geluid. Dat hebben ze gemaakt. Maar toch is dit een, wel een lekker nummer N uit 1966. I will love you when I know that I can. And I will love you when you know what I am. walk out Dat waren de Shirelles, een Amerikaanse meisjesgroep uit begin jaren 60 met hun grote hit Going to the Chapel of Love uit 1964. Daarvoor draaiden wij voor u Sandy Shaw, oftewel eh, Sandra Ann Goodrich... Een van de meest populaire Britse zangeressen uit de jaren 60. Die altijd op blote voeten optrad. Is het nou handig dan? Dat vond ze prettig, gewoon. Heel, heel simpel. Lekker luchtig. Uh, Later kreeg ze het zelfs, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk, een eigen schoenenlijn. <laughs> Terwijl ze zelf graag op die blote voeten stond, kreeg ze toch eh, <laughs> ja, een schoenenlijn. <laughs> Het is niet anders. Oké. Goed, ehm, volgende nummer. Eh, van de Britse folk rockband uh, Steelers Wheel hebben wij voor u uitgezocht Late Again uit 1973. Late Again When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back Heerlijk. Ja. zit lekker, lekker mee te swingen. <laughs> Ja, de Engelse glam rock band Sweet was dat. Met een nummer dat heet Poppen Joe. En dat is een hit van hun in 1972. Hij heeft zelfs op de eerste plaats in de top 40, de Nederlandse top 40 gestaan. En 13 eh, weken in die top 40. En, eh, een groep die uh, werd door een koppel die ook met uh, Suzy Quattro en Hot Chocolate produceerde. En dat zijn toch ook niet de eerste de beste uit de hitgeschiedenis. Tommy Jones en de Chandels, ken je dat? Mm, nee. nee, nee. Panky, Laten we ja, draaien, dan weet je het vanzelf dan al. weet ik vanzelf ah, al. Uit 1966, Henky Panky. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. my baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. walking on down the line. Yeah, you know it's all J.J. Cale. Een eh, Amerikaanse singer-songwriter, zoals hij hier op eh, Wikipedia wordt genoemd. En tevens gitarist. En hij is eigenlijk het bekendst geworden door twee songs die vertolkt zijn door Eric Clapton. Met name dan After Midnight en Cocaine. Dit was uh, Cajun Moon uit 1972. Een hele grote hit van hem. We gaan naar de Peddlers. Peddlers, een, eh, een, een groep met eh, een van mijn meest favoriete muziekinstrumenten, het Hammond B3-orgel. Mhm. Ik vind dat zo lekker. We hebben het al eens eerder gedraaid. We gaan het nog een keertje voor je doen. On a Clear Day, het 1972. be bony. He would never eat his meal, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. Wheels, drink a drink a drink to Lily the Think, the Think, the Think, the savior of the human race. For she invented medicinal compound was efficacious in every case. Johnny Hammer had a terrible stammer. He could hardly say a word, and so they gave him medicinal compound. Now he's seen, never heard. We for echoes, had terrible freckles, and the boys all called her names. But she changed with medicinal compound. Now he joins in all the game. Nederland, land the church bells they did ring. She took with her medicinal compound. Hark the herald angels sing. Eh, de Scaffolds. Een groep die slechts twee jaar heeft bestaan. En dit is echt de grootste hit geweest daar in 1968. Lily the Pink. We gaan nog een eh, Britse rockgroep eh, beluisteren en wel de Small Faces. Heel erg bekend, bekend met allerlei nummers. Wij hebben voor u uitgezocht Tin Soldier uit 1967. dream house. Thank you. beetje vroeg voor mij geworden vandaag. Ja, ik denk dat je helemaal niet naar je bed gaat Nee, dat ga ik ook niet. Daar was ik al bang voor eigenlijk. <laughs> kan het nog gezellig worden. Ja, ja, ja. Goed, uh, eh, T-set eh, uiteraard. Eh, de groep uit 1965, Nederlandse groep. Met onder andere Peter Tetro, de zanger. En Hans van Eyck, een, een toetsenist. ook tevens componist van een tijd en En dit was dan Early in the Morning uit 1966. De volgende groep heeft eigenlijk geen introductie nodig. Het nummer daarentegen, dat, daar wil ik dan wel het eind aan over vertellen. Want het is een, eh, een opening track van eh, het album Beggars Banquet. Dan weten de kennis al wat ik bedoel. En dan beginnen we met Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. En dat is dan eh, Sympathy for the Devil. Een geweldig nummer. door, het, nummer door de, het magazine Rolling Stone op nummer 32 geplaatst van eh, hun lijst van de 500 grootste songs van alle tijden. En dat wil nog wat zeggen. Ja. Dus, Sympathy for the Devil. Ach, het gaat verkeerd. Ja, daar baal ik een klein beetje van. Hij wil dus, niet, hè, joh? Nee, hij doet het niet. Eh, typisch, heel raar. Ik heb, hem, uh, ik heb toch dat cd'tje volledig afgeluisterd. Maar goed, het is niet anders. Dan gaan we iets anders doen, uh, Daan. Dan gaan we gewoon het volgende nummer nemen. En dat is van Sly and the Family Stone. En, een, een groep die eigenlijk bekend is geworden op het uh, Woodstock Festival. Maar al veel eerder bezig was, namelijk al in 1966. En ze zijn eigenlijk in 1975 ermee opgehouden. Eh, dus heel erg bekend geworden. En eh, nou, deze zal er wel moeten werken. Ja, ja. we gaan, we gaan, we gaan, we gaan kijken.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 Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. stand by me. Temptations. En eh, een van de groepen eh, van eh, Motown, oftewel zwarte muziek uit Amerika, soulmuziek, dat in, het hoogtepunt had in, of in de jaren 60, zeg maar. En het is, door velen wordt het beschouwd als een van de meest belangrijke groepen van Motown. Uh, net zoiets als de Beatles voor de rock was, was de Temptation voor de soulmuziek. Oké. Okay. Vinden een heleboel mensen. Ze begonnen als de Primes eh, in eh, Birmingham, Alabama. Eh, gingen al snel naar de Motor City, oftewel Detroit. En daar kregen ze zelfs een, een zustergroep. En die heette de Primettes. En daar zaten onder andere in Florence Ballard, Mary Wilson. En dan weten de kennis